Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De drie lesbische punkgroep Pussy Riot moeten twee jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Moskou bepaald. Tegen de drie vrouwen was drie jaar geëist. Ze moeten hun straf uitzitten in een strafkolonie ver weg van Moskou, waar ze ook te werk kunnen worden gesteld. De rechter had bijna drie uur nodig voor het voorlezen van het vonnis. De vrouwen van Pussy Riot zijn schuldig bevonden aan vandalisme. Ze zongen in februari in een orthodoxe kerk een protestlied tegen president Poetin. Ze gaan tegen het vonnis in hoger beroep. De Nederlandse aardoliemaatschappij houdt zich aan de afspraken over de vergoeding voor schade door een aardbeving. dat zegt minister Verhagen in reactie op burgemeester Rodenburg van het Noord-Groningse Loppersum. De burgemeester zei eerder vandaag dat de NAM te weinig vergoeding betaalt aan gedupeerden. Volgens Verhagen kunnen mensen die het niet eens zijn met de vergoeding zich melden bij een onafhankelijke commissie. En tot nu toe volgt de NAM die commissie altijd, al dus Verhagen. Staatssecretaris Zelstra is niet van plan de langstudeerboete per 1 september op te schorten. De meerderheid in de Tweede Kamer had daarom gevraagd. Volgens Zelstra is het juridisch onmogelijk om nu de maatregel tegen te houden. De wet moet hiervoor worden veranderd. Hij herhaalt verder dat de financiële consequenties van het niet doorgaan van de boete groot zijn en dat hij geen mogelijkheden ziet die te dekken. In Biddinghuis in Flevoland is Lolens begonnen. Het is de twintigste keer dat het festival wordt gehouden. Vanwege de verwachte hitte dit weekend hebben duizenden mensen via sociale media aangegeven dat ze morgenmiddag meedoen aan een groot watergevecht. De organisatie zorgt voor extra waterkranen waar gratis drinkwater kan worden getapt. Het weer, vanavond in het hele land helder. Vannacht koelt het af tot 17 graden. Morgen en ook zondag volop zon met temperaturen rond de 30 graden. Na het weekend kans op een regen- of onweersbui, maar het blijft warm. Dit was het NOE. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat file door een autobrand tussen Vinkenveen en Maarsen, 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 4.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 carry our body safe to shore hey! So nothing we can do. Just let me go and meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you. truth may vary This ship will carry our bodies safe Jack met Can't Stop Me. Het is vandaag... Ik weet niet welke dag het is vandaag. <laughs> nee, het is kwart over vijf. En dat betekent voor alle bejaarden dat ze weer naar buiten mogen. Ja, er is een... is zeg maar een... Eh, ja, een advies gegeven door... Eh, door, door mensen in de gemeente en zo. Dat bejaarden van 12 tot 5 binnen moesten zitten vandaag. Dus bejaarden, jullie mogen weer naar buiten. Jullie mogen weer de zon in. Ja, het is natuurlijk ook wel heel erg warm. Het is 26 graden. Dat betekent bejaarden, jullie moeten wel katoen dragen en 2 liter water drinken. Dus veel succes daarmee. De rest, ja, je mag, moet ook 2 liter water drinken, maar hoeft geen katoen en zo. Nou, in ieder geval, bejaarden, jullie moeten wel oppassen, maar jullie mogen weer naar buiten in ieder geval. En voor de rest van de mensen, uh, ik moest ook nog zeggen, eh, ook al is het bewolkt, je moet toch zonnebrand opdoen. Dat is vandaag ook naar buiten gekomen. Dat is wel al langer bekend hoor, daar niet van. Maar sommige mensen die denken als het bewolkt is, dan hoef ik geen zonnebrand op. En dat is volgens het Weerconstituut, is dat echt een grootste fout die wordt gemaakt. Want de wolken die blokkeren wel iets van de, van de UV-straling.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 Ja, hij zegt zo vaak zijn naam, dat moet je wel weten. En voor de mensen die kijken, die, je kan via internet, via de webcam meekijken, die denken... wat staat er op je daar alleen? Ehm, ja, dat klopt, want ehm, ik, heb Karim is er niet. Oh, <laughs> sorry, sorry, sorry, er gaat iets mis. Ik bedoel natuurlijk, Karim is er niet! Ja, ja, rustig. Ja, je mag... Ja, bedankt, bedankt, bedankt. Ja, ik heb er zelf niet heel veel aan gedaan. Je mag even uit je dak gaan thuis. Ja, ga maar even... Eh, behalve als je bejaard bent natuurlijk, dan moet je uitkijken met dit weer. Maar Karim is aan het werk. Hij is, ja, een Egyptenaar die werkt. Ik weet het, ik heb het ook nog nooit gezien. Maar hij is aan het werk, hij doet iets bij de Albert Heijn. Dus hij moet de hele dag vakken vullen, hij is de hele dag druk bezig. Nou ja, wij gaan luisteren naar Armin van Buren met Utopia. gonna make you sweat.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 Ja, en daarvoor hoorden we trouwens Jennifer Lopez met Pitbull on the Floor. Nou, leuk om te weten. Ik lees net trouwens dat er een aardbeving is geweest in Groningen. En ik begon meteen te twijfelen of, eh, of Karim wel echt bij de Albert Heijn was. Of dat hij gewoon aan trampoline springen was in Groningen. Ik vind mezelf soms zo grappig mensen. Het is gewoon gênant. Het is gewoon gênant. Hier is Train met 50 Ways to Say Goodbye. Hey man. Hey Hoff, how's it going? Good man. These songs uh, look so ripe, do they? No, they're not so good yet. Where's your girlfriend? She's always with you. Where is she? Um, friends, that's where you are, I'm gonna say. you are. horrible. It really is horrible what's happened to you. It's horrible. Horrible. That. Oh, hi. Hi, Hawk. Hi. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside be okay and I won't pretend I am So just tell me today Take my hand Please take my hand Please take my hand Please take my hand Just Say Yes van Snow Patrol. En Yes, e Y-E-S, niet Jazz met J-A-Z-Z, want dat is vanavond in Haarlem. Je hebt Haarlem Jazz vanavond, dus mocht je vanavond nog niks te doen hebben en je dacht, ja, ik wil toch even iets leuks doen, ga naar Haarlem Jazz. Dat is hartstikke leuk om te doen. Nou, even over volgende week, vorige week. Want vorige week hadden wij de mega mix en die duurde drie kwartier. Ja, plus nog een paar seconden omdat Karim het hele nummer door elkaar aan het gooien was. Maar goed, dat geheel terzijde. Dat duurde drie kwartier en toen zaten Karim en ik zaten hier een beetje aan het praten. En toen zei hij zo van, want Karim die kiest hier altijd de muziek uit. Karim die bepaalt welke muziek er komt. Deze ook, al deze muziek die je hoort komt van de USB van Karim. En toen zei hij, ja maar wat vind jij dan wel een eh, leuke muziek? Want Karim die luistert naar die boybands en zo. En toen, ja, toen zei ik, ik luister eigenlijk nooit muziek, behalve hier bij de radio, dus ik heb niet echt een mening. En toen had hij mij de opdracht meegegeven voor volgende week om kies naar, zoek naar zijn nummer wat jij leuk vindt en wat nog niemand kent. Dus wat echt nog helemaal niet populair is. Toen heb ik dit nummer gevonden. Dit is, komt oorspronkelijk uit een eh, commercial voor Internet Explorer. Je hebt, eh, dat is gewoon je internetbrowser. Je hebt Safari, je hebt Firefox en je hebt uh, Internet Explorer. Je hebt ook Google Chrome, je hebt er heel veel. En omdat er nu heel veel zijn, moeten die met elkaar eh, concurreren. En is er dus nu ook een reclame gemaakt voor één. En daar stond deze muziek onder. En toen heb ik het nummer opgezocht. En toen dacht ik, weet je wat, dit wordt het nummer dat ik ga doen. Het is Alex Clare met Too Close. de Kaiser Chiefs. Ruby van de Kaiser Chiefs. En daarvoor hoorde je dus Too Close van Alex Clare. En wij willen graag weten wat je daarvan vond. En dan kan je laten blijken door te twitteren. Twitteren wat je van dat nummer vond. En dan hashtag ZFM. We willen sowieso wat interactiever worden met onze luisteraars. We hebben er zo'n 5000 ongeveer. En wij willen graag ja, wat meer interactie met hun. Dus je kan gewoon iets twitteren wat, wat je ook op je gedachten heeft over het weer, over wat je gaat eten, over wat je van de uitzending vindt, over wat je van dat nummer vond van Alex Clare, Too Close trouwens, heet hij. En ehm, je, alles, gewoon twitteren, hashtag ZFM. Het is ook niet moeilijk te spellen, gewoon hashtag ZFM. Dan zijn we nu al bijna aan het einde van het eerste uur van ZFM. Ja, het weekend in dan. En daarna zijn we gewoon weer terug met de nieuwe uur.